Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Pfizer zegt dat ze een coronapil hebben gemaakt die de kans op ziekenhuisopnames verkleint. Kwetsbare mensen zouden met die pil 89% minder kans hebben om in het ziekenhuis terecht te komen. De pil moet drie tot vijf dagen na de eerste klachten worden ingenomen. Er is nog geen virusremmer tegen corona op de markt. Farmaceut MSD heeft een pil gemaakt die de kans op ziekenhuisopname met 50% verkleint. Bij mensen die al in het ziekenhuis liggen werkt die niet. Of dat met de Pfizer-pil ook zo is, zegt de fabrikant niet. Mensen die sjoemelen met QR-codes lopen het risico om maximaal vier jaar achter de tralies te belanden, zegt demissionair minister Grapperhaus. Doe het niet, ook niet, omdat we daarmee gewoon zeker, eh, als we dit soort dingen doen, weten dat je de ziekte alleen maar meer ruimte gaat geven. Er worden nog steeds veel neppe en gestolen QR-codes gedeeld. Dat gebeurt onder meer via een Telegram-groep waar tienduizenden mensen in zitten. De menselijke botten die vorig jaar werden gevonden in de Rocky Mountains in de VS... zijn van een Duitse skier die bijna 40 jaar geleden vermist raakte. Zoekacties leverden toen niets op. De man is waarschijnlijk omgekomen door een lawine. En FC Barcelona heeft een nieuwe trainer. Xavi Hernandez volgt Ronald Koeman op, die een week geleden de laan uit werd gestuurd. Je hoort correspondent Edwin Winkels. Nou wordt Xavi als de, ja, de grote redder en de verloren zoon binnengehaald. Dankzij zijn, zijn echt heel weinig ervaring als trainer. Eh, maar toch vooral als Barcelona-symbool te proberen eh, de, de ploeg, de spelers, alles weer een beetje bovenop te krijgen. Eh, zodat Barcelona weer een beetje de allure van, van de laatste decennia krijgt. Xavi is dus geen onbekende bij Barcelona. Hij kwam er op zijn elfde voor het eerst en heeft er 17 jaar als prof gevoetbald. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust wat buien, later vanmiddag ook landinwaarts. Het blijft ongeveer 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio zijn twee files die opvallen, beide op de A10, de ring van Amsterdam. Om te beginnen een file van 3 kilometer voor de Koentunnel richting het zuiden. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. Ook staat er een auto met pech aan de zuidkant van de ring... wanneer je vanuit het westen onderweg bent naar het oosten.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 another day for the two of us. Plus, I gotta keep enough letters to support your shoe fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove, Taking trips from here to Rome.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 na na, never ending forever. because because we come from different sides 빠진 별. 내 우주에 넌또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까. 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 하루 따라 이긴 밤을 수놓 너와 함께 날아가.